Hou jij van mij? Hou jij van mij? Of van het jou, van mijn vader? Wat maakt je blij? Wat maakt je blij? Verklaar je nu Is nader, is het maar schijn? Of meen je het uit? heleboel leuke mannen, die willen me wel als vrouw. Ze kunnen me alles beloven, behalve liefde en trouw. Ze doen het voor de centen, dat denk ik altijd weer. Als ik met iemand dansen ga, dan vraag ik keer op keer. Hou jij van mij? Hou jij van mij? van mijn vader, wat maakt je blij? Wat maakt je blij? Verklaar je nu eens nader, is het maar schijn. Hou jij van mij? Hou jij van mij? Of van het goud van mijn vader? Wat maakt je blij? Wat maakt je blij? Verklaar je nu eens nader, is het maar schijn? Of meen je het uit? Doe, doe me geen pijn. Wees toch